Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw waren er problemen met een talit trein Een trein die onderweg was van Brussel naar Parijs stond uren stil... vanwege technische problemen na een aanrijding met een dier. Afgelopen weken stonden al vaker talietreinen treinen stil. Ook toen zaten reizigers uren vast. We mogen niet naar buiten. We moeten hier blijven zitten. En eh, we zitten echt in de middle of nowhere. Dus we zitten ook niet aan een station, dus we kunnen niet naar buiten. Er is geen airco. Vanwege de veiligheid was ook nu de stroom van de trein gehaald, waardoor er ook geen airco was. Wel waren de deuren open en heeft de brandweer water uitgedeeld aan de zo'n 350 passagiers. Na een paar uur werden reizigers geëvacueerd. Op Curaçao wordt al dagen gezocht naar een Nederlandse toerist. De man van 45 ging dinsdagochtend alleen een stukje wandelen op het eiland... maar kwam niet meer terug. De politie, militairen en vrijwilligers zoeken al dagen naar de man... maar nog zonder succes. Verschillende regio's gaan de komende tijd beginnen met het preventief prikken tegen het apenpokkenvirus. In de regio's Rotterdam-Rijnmond, IJsseland en Drenthe beginnen ze volgende week. Ook in Utrecht gaan ze aan de slag, maar daar moeten ze wel, een klein, wel klein beginnen, zegt de GGD. Nu is het wel zo dat in Utrecht we relatief minder subsidie krijgen dan in de rest van het land. Eh, wat ervoor zorgt dat wij een heel klein centrum zijn bij de GGD ten opzichte van onze inwoners. Eh, dus in dat opzicht hebben wij mensen mogelijk wel minder goed in beeld dan in de rest van Nederland. Wat wel eh, zorgelijk is. In Amsterdam en Den Haag zijn ze begin deze week al begonnen met de eerste prikken. Fans van Superman, Wonder Woman en Batman moeten de komende tijd in Groningen zijn. Er is daar een grote tentoonstelling van DC Comics, de maker van de superhelden stripboeken. Maar het zijn niet alleen maar strips die je in Groningen kan vinden. Hier zien we alle, alle Superman eh, pakken, onder andere vanaf het begin van eh, Christopher Reeves. En eh, dat zijn de originele pakken waar ook alle acteurs ook daadwerkelijk in geacteerd hebben. Hier hebben we het pak van Heath Ledger, waarin hij de Joker speelde in The Dark Knight. En hier hebben we de bedpot. Dat is de motor uit de Batman-films. Ook de eerste Superman-strip ooit is te zien in de tentoonstelling. Die is dik 800.000 euro waard. Het weer in het oosten kans op een bui. De rest van het land blijft te droog. Het koelt af naar of 14. Morgen veel zon, weinig wind. Het wordt dan 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A9, maar richting Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. boy between us. I cannot stand losing you. Whoa, whoa. All these feelings intertwined. Oh, fighting the urge to reach out. And my stance remains unchanged, baby. I can't help it, I'm so into you. Bluetooth, I got an answer machine that can talk to you. And it goes. Two, two, two, two, two, two, two. I got an answer machine that can talk to you. And it goes. stay. inside you find a deeper love The kind that only comes from high above If you ever meet your inner child Don't cry, no, no, no Tell them everything is gonna be alright vecino Tengo una vecina que me gusta un montón. Ella huele a Chanel y usa Louis Vuitton. Yo tengo una vecina que me gusta un montón. Ella huele a Chanel y usa Louis Vuitton. Yo tengo una vecina que me gusta un montón. Ella huele a Chanel y usa Louis Vuitton.